Lewin met het NOS Journaal. De belasting op gas moet met 75... willen het adviesorgaan meer huishoudens en bedrijven van het aardgas afkrijgen. En voor stroom moet er juist een belastingverlaging komen... zodat groene stroom aantrekkelijker wordt. Deelnemers van de klimaattafel zeggen tegen de Volkskrant... dat dit plan vrijwel zeker wordt opgenomen in het klimaatakkoord. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib doen de Nederlandse supermarktketens Jumbo en Ahold Delhaize te weinig tegen de uitbuiting van mensen in ontwikkelingslanden die ons eten produceren. Als voorbeeld noemt de organisatie de garnalen die de twee bedrijven in Azië inkopen. De garnalenpellers daar zijn voornamelijk vrouwen die werken onder slechte omstandigheden in onveilige fabrieken en ze verdienen te weinig. Zowel Jumbo als Albert Heijn zeggen in een reactie dat ze werken aan verbetering. Buitenlandse studenten die in Nederland leven voelen zich vaak buitengesloten. Ze leven in hun eigen bubbel. Dat blijkt uit een enquête van verschillende belangenorganisaties waar Trouw over schrijft. Twee op de drie ondervraagden zeggen dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Ook krijgen veel buitenlandse studenten te maken met negatieve, stereotyperende uitspraken van Nederlandse studiegenoten. Studenten uit Zuid-Amerika hadden daar het meeste last van. derde klaagt over racistische grappen. In Algerije wordt in het hele land het internet uitgezet deze week. Het land wil voorkomen dat scholieren spieken tijdens hun examens. Elk, na elk middelbare schoolexamen gaan alle internetverbindingen op computers en mobiele apparaten offline. Zo kunnen er geen examenopgaven uitgewisseld worden. De blackouts duren de hele week totdat het examenseizoen voorbij is. In 2016 werd er op grote schaal gefraudeerd tijdens de examens. Het weer, de dag begint regenachtig. Later in de ochtend klaart het wat op.